Twee uur. Dit is Renate Evers met het NOS. Managers hebben vaker burn-out klachten dan hun mannelijke collega's. 14% van de vrouwen zegt compleet uitgeput te zijn door het werk. Bij mannelijke managers is dat met 10% veel lager, staat in een onderzoek van het CBS en TNO. Volgens het CBS is het verschil opvallend. Bij andere beroepsgroepen liggen vrouwen en mannen minder ver uit elkaar. Een van de verklaringen is dat er vooral veel vrouwelijke managers werken in de gezondheidszorg en in de welzijnssector. En daar is de werkdruk erg hoog. Het officiële dodental van de aanslag in Bagdad van afgelopen weekend is opgelopen naar 250. Het cijfer is bekendgemaakt door het Iraakse ministerie van Volksgezondheid. Er zijn meer dan 300 gewonden. In de nacht van zaterdag op zondag ontplofte een busje met explosieven vlakbij een groot winkelcentrum, waar veel mensen inkopen aan het doen waren. Terreurbeweging IS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De minister van Binnenlandse Zaken van Irak heeft gisteren zijn ontslag ingediend. Hij was verantwoordelijk voor de veiligheid in Bagdad. Premier Abadi heeft zijn ontslag nog niet geaccepteerd. Premier Rutte denkt niet dat het makkelijk zal worden om het associatieverdrag met Oekraïne aangepast te krijgen. Hij probeert dat in Brussel voor elkaar te krijgen na het referendum in april. Nederland wil bijvoorbeeld afspraken vastleggen over het bestrijden van corruptie en de toezegging dat Oekraïne geen lid wordt van de Europese Unie. Rutte zegt dat de onderhandelingen misschien wel maanden gaan duren.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 skipping. I'm too hot. Hot dance. Call the police and the firemen. I'm too hot. Hot dance. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Hot dance. Hot Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot.